Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op om doses van het coronavaccin die over zijn aan ontwikkelingslanden te geven. In plaats van ze als booster te gebruiken. Volgens de WHO is er niet genoeg bewijs dat zo'n derde inenting echt nodig is. Ze zeggen dat de ongelijke verdeling van de vaccins in de wereld komt door hebzucht. Farmaceuten moeten stoppen met lobbyen bij rijke landen om extra doses in te kopen... maar die in plaats daarvan aan arme landen leveren. In China zijn zeker acht mensen omgekomen toen een hotel instortte. Negen mensen worden nog vermist. Ruim 600 reddingswerkers doorzoeken het puin naar een teken van leven... Veertien overlevenden zijn inmiddels uit de brokstukken bevrijd, melden Chinese staatsmedia. Het gaat om een toeristenhotel in een stad ten westen van Shanghai. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van het instorten. In Griekenland, Frankrijk en Spanje worden de coronamaatregelen weer strenger. In Griekenland maakte de premier gisteravond bekend dat alleen volledig gevaccineerde mensen nog de horeca inkomen. Dat geldt ook voor toeristen. In Frankrijk heb je vanaf augustus ook als toerist een gezondheidspas nodig... om een winkelcentrum, museum of restaurant in te komen. Die pas krijg je alleen na vaccinatie of een negatieve test. En ook in Spanje worden in Valencia en Catalonië de regels weer strikter. De Engelse voetballer Marcus Rashford heeft gereageerd op de online racistische reacties die hij kreeg... na het missen van zijn strafschop in de EK-finale. Op Twitter zegt de zwarte speler van, van 23 sorry voor zijn prestatie op het veld... maar zegt zich nooit te zullen verontschuldigen voor wie hij is en waar hij vandaan komt. Het weer, vanmorgen vooral in het zuiden en oosten van het land geregeld regen. Elders ook kans op zon vandaag. Het wordt tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Dit is Helene de Geest van de AWB.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 De politie onderzoekt een tweede zedenincident in een paar maanden tijd op een camping in Overijssel. In april was er een incident met een kind in een toiletgebouw. Wat er gisteren gebeurde zou volgens de politie iets soortgelijks zijn. En de Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op om doses van het coronavaccin die over zijn aan ontwikkelingslanden te geven. In plaats van ze als booster en derde inenting te gebruiken. Het weer, eerst nog wat regen, later ook zon en zo'n 23 graden. Un pasito pa'lante, María. Un, dos, Un pasito pa' atrás. hoofdletter Z fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí. just as true every nation. Go feel the vibration that takes me away. Me people stand up to fight desperation as we raise and raise it until the break of day. if I did No fussing, no fighting. Me love light keep shining all of the way. Hey. Me people get up to join this foundation as we're raising, raising until the break of day. we can hold on, hold on.